met het NOS Journaal. President Trump heeft overleg gehad met zijn adviseurs over de oorlog tussen Iran en Israël. Het overleg duurde een uur, maar het is nog niet duidelijk wat eruit is gekomen. Israël hoopt dat de VS militair gaat helpen om Irans atoomprogramma plat te leggen. De oorlog tussen Iran en Israël duurt inmiddels vijf dagen. Ook de afgelopen avond vlogen de raketten over en weer. Oud-politicus Klaas Dijkhoff richt een denktank op... die concrete plannen wil aanbieden aan de politiek. De groep bestaat uit onder andere voormalig campagnestrategen van zijn partij VVD... maar ook andere oud-politici hebben hun steun uitgesproken... als Lodewijk Asscher en Gertjan Segers. De denktank heet Voor ons Nederland... en moet volgens Klaas Dijkhoff met ideeën komen... namens de stille, milde meerderheid in Nederland... Ze moeten volgens hem minder ruimte komen voor populisme. Het demissionaire kabinet krijgt onverwacht brede steun in de Tweede Kamer... om miljarden extra te steken in defensie... zodat Nederland zich aan de nieuwe NAVO-norm kan gaan houden. Het overgrote deel van de Kamer wil de defensieuitgaven fors ophogen... naar de nieuwe NAVO-norm. Het gaat 16 tot 19 miljard euro kosten. Waar die miljarden vandaan moeten komen is nog niet duidelijk. Zorginstelling Plurijn is vorige week een onbeveiligde USB-stick kwijtgeraakt... met erop gegevens van cliënten, medewerkers en andere relaties. Het gaat om namen, adressen en BSN-nummers. De stick is nog steeds niet gevonden en de organisatie is daarom bang... dat de gegevens gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude. Daarbij doen criminelen zich voor als iemand anders. Plurijn heeft een melding gedaan bij de privacywaakond van een datalek... De zorginstelling zit onder meer achter de jeugdgevangenis in Lelystad en heeft ook een andere locatie in Almere. Het weer, een heldere nacht bij een graad of 12. In het noordoosten plaatselijk ook wat mist. Morgen op een paar stapelwolken na zonnig en droog.